Vijf uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft in maart vorig jaar een dorp aangevallen met gifgas. VN-onderzoekers denken dat het chloorgas was. Ze hebben de Veiligheidsraad over de aanval ingelicht. In augustus had het onderzoeksteam ook al twee gifgasaanvallen vastgesteld. Syrië heeft het verdrag getekend dat chemische wapens verbiedt... maar het lijkt zich daar niet aan te houden. President Assad ontkent dat zijn leger chloorgas inzet. Staatssecretaris Van Dam van Landbouw is bereid om 23 miljoen euro te investeren in de melkveesector. Hij wil er met het geld uit Brussel voor zorgen dat melkveehouders hun veestapel kunnen inkrimpen, zei hij in Nieuwsuur. Na de afschaffing van het melkquotum vorig jaar kochten boeren er veel koeien bij, waardoor Nederland veel te veel mest produceert. Dankzij een uitzonderingspositie mogen de boeren nu nog meer mest uitrijden op hun land, maar die regeling loopt eind 2017 af. Sommige boeren vrezen dat ze hun familiebedrijf kwijtraken... doordat ze straks koeien moeten verkopen. In Cameroen zijn bij een spoorwegongeluk zeker 53 mensen omgekomen. Een volle passagierstrein is door nog onbekende oorzaak ontspoord. In de trein zaten meer dan twee keer zoveel mensen als normaal... omdat er op de weg grote problemen waren. Daar was een brug ingestort. Een prominent lid van de Zweedse Academie, die jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur toekent, heeft geen goed woord over voor de houding van Bob Dylan, die de prijs dit jaar krijgt. De 75-jarige Dylan heeft nog niets van zich laten horen nadat hij vorige week de prijs toegekend had gekregen. De academie weet niet eens zeker of hij wel naar de uitreiking komt op 10 december in Stockholm. Academielid Westberg noemt Dylan onbeleefd en arrogant.